Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Grote teleurstelling bij fans van de Graafschap. Die hadden zich bij het stadion in Doetinchem verzameld. In de verwachting dat hun voetbalclub vanavond zou winnen... en zou promoveren naar de eredivisie. Maar de Graafschap speelde gelijk en dat was niet genoeg. Supporters bleven na de wedstrijd hangen bij het stadion. Fans gooiden met zwaar knalvuurwerk en de ME moest ingrijpen. Ook zijn er vernielingen aangericht. In Deventer wordt juist feest gevierd. Go Ahead Eagle supporters kwamen bij elkaar in het centrum. Hun club promoveert rechtstreeks naar, naar de eredivisie na de winst van 1-0 op Excelsior. Er is veel politie aanwezig, maar de sfeer zou feestelijk zijn. Er wordt gezongen, gedanst en vuurwerk afgestoken. De coronaregels worden niet nageleefd. Minister De Jonge vindt niet dat GGD's de coronavaccinatie moeten noteren in het gele vaccinatieboekje. Het boekje is een bewijs waar vaccinaties opgenomen kunnen worden... zoals de gele koorts of hepatitis A en B. Sommige GGD's blijken niet bereid om de coronaprik in het boekje op te schrijven. Minister De Jonge steunt die aanpak. Hij zou het te veel werk vinden voor de GGD's. Bovendien zegt hij dat het gele boekje geen internationale status heeft. Hij adviseert iedereen om de meegegeven vaccinatiekaart goed te bewaren. De Nederlandse militairen die in Afghanistan zijn ingezet voor een NAVO-missie... zijn waarschijnlijk in juli allemaal weer thuis. Twee maanden eerder dan verwacht. De stafofficieren die in Kabul werkten zijn inmiddels terug. De andere militairen zijn in Mazar-e-Sharif, in het noorden van het land. Volgens het ANP werd uitgegaan van lange transportroutes om vliegvelden te bereiken... zoals bij missies in Mali en Oeruzkan het geval was. Maar zowel, zowel in Kabul als in Mazar-e-Sharif is een vliegveld in de buurt. Het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Morgen op hemelvaartsdag eerst droog, later meer bewolking... en vooral het zuiden krijgt te maken met buien.